Er zit vermoedelijk een storing in de software bij Connection. Het is een landelijke storing. Alle in- en uitcheckpoorten zullen zouden kuren vertonen. Het bedrijf doet er alles aan om het euvel te verhelpen, maar kan nog niet zeggen wanneer alles weer normaal werkt. Reizigersvereniging Rover raadt studenten aan niet in te checken bij bussen van Connection, maar hun chipkaart aan de chauffeur te laten zien. Crematoria moeten geen kisten van karton of wol meer accepteren, adviseert de Landelijke Vereniging van Crematoria. Aanleiding is een aantal incidenten bij de verbranding van kisten van karton of wol. Volgens de vereniging vliegen ze soms al in brand als ze nog maar voor een deel in de oven zijn geschoven. Dat is gevaarlijk voor de medewerkers en technische installaties. Ook zijn er steeds vaker nabestaanden bij het plaatsen van de kist in de oven. Volgens de vereniging zijn de kisten van wol of karton de laatste jaren populair geworden omdat ze milieuvriendelijk zijn. De Vereniging van Crematoria gaat met kistenleveranciers praten over alternatieven. In het Rosa Spierhuis in Laren is de acteur Ton Kuil overleden. Hij werd landelijk bekend als een van de hoofdrolspelers in de tv-serie De Stille Kracht, naar het boek van Couperus. Verder speelde hij belangrijke rollen in De Kleine Zielen en Van Oude Mensen, De Dingen die voorbij gaan, ook van Couperus. Toen Ton Kuil speelde verder veel klassieke stukken, maar ook blijfspelen en musicals. Hij is 89 jaar geworden. Het weer, is ongeveer min 3 graden, maar, en, maar door de harde noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vanmiddag valt in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw.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 Oh, wat was er dan? Er was een ongeluk gebeurd bij de Velstunnel. Oh. Ja, en dan moet ik erheen, hè? Er zijn er weer een paar van die aangekeken. Die zaten boven op elkaar. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Dat heb je van die mensen. Hè? De een eh, geeft gas voor een oranje licht. En de ander die, die ervoor zit, die gaat op zijn emmer staan. Zoiets was het. <laughs> Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Kan gebeuren. Mijn ex eh, flikte dat eh, ook een keer hoor. Echt waar? Ja, echt wel. Oh, oh. Ik haal het oranje licht nog wel. Nou, nee? Maar diegene die voor, voor ons reed, die ging mooi ging op zijn remmen staan. Ja, en niet door gladheid of iets? Nee, nee, was helemaal geen gladheid. Nee, was goed gestreden. Zij gaf gewoon gas en de voorganger remde en dat was nou, kabaal. kan gebeuren. Nou ja, zoiets was het nu ook weer. Nou ja, kan gebeuren. Het was daar niet glad, dat was uh, eh, het veel mee. Nou, gelukkig. Maar goedemiddag, dames en heren, we zijn er weer. Goedemiddag, Op het nippertje. Jawel. Ja, je laat me in de steek hè, vandaag. ja, ik ga zo direct weer weg. Wat zie je de keurig gaatje? Ja, mooi. Ik heb mijn pak aangetrokken. Het café waar ik werk in Haarlem hebben nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsreceptie? Ja, dat is pas over een maand hoor. Dat zo, oh. Maar ik zal het uitleggen. Op 1 december, zeven jaar geleden, hebben Jur en Elde Zaag gekocht. Ja. Een proeflokaal in Haarlem. Ja. Dus op 1 december houden hun een nieuwjaarsreceptie. Oh. Daar gaan we allemaal netjes als uh, al het personeel werkt. Okay. En eh, van half vijf tot zeven mogen de vaste gasten een eh, slokje komen halen. En dan oh. gaan we heerlijk dicht. Oh. En gaan we er een personeelsuitje van maken. Mooi hè? Ja, dat is wel ontzettend mooi. Dus ik ga op tijd weg. Ik neem een treintje van eh, tien voor drie. Oh, en, en ik dan? Jij, eh, jij wordt, eh, ik word vervangen geloof ik door Toet. Oh, de Toet. Toch? Ja. Als, als ze het rit door de sneeuw heen en ja, door de ijzige wind. Ja, als het maar redt natuurlijk. Ja, maar, dat, dat zien we straks wel. Wat, gaan wat ga je allemaal doen vandaag? Nou ja, ik, had al, ik was gisteravond een beetje laat thuis. Dus ik heb net pas het berichtje gestuurd naar de... Ehm, Vandaar eh, dat ik hem niet kon vinden. Nee, want het stond er niet op. <laughs> ik was pas om drie uur thuis gisteravond. Oh, u je wel eh, zitten drinken? Nou, ik had nou, een nou, feestje. Nou, ja, oh, ah, keurig. Ja. Of moest je eh, optreden? Nou ja, ik heb daar gespeeld, maar het was wel erg laat. Keurig? Ja. vandaag, ja, wat gaan we doen allemaal eigenlijk, hè? Ik weet het niet. ga uh, jij Joe, vertellen. Joe Cocker gaan we doen. Joe Cocker. Joe Cocker gaan we doen. Hebben we het nog niet gehad? Nee. Nee, nee eh, Cliff Richard gaan we doen. Cliff Richards en de Young Ones. Eh, en uh, de Young Ones. Ah, lachen. Nou, niet met de Young Ones, maar het liedje wat heet de Young Ones. Maar oh. Cliff Richard, het reunion concert, Thank You Very Much heet het. in het, het London Palladium reunion concert van Cliff and the Shadows. Eh, ze hebben dat ook eh, dit jaar weer gedaan. Hè? Want dit jaar was het dan eh, misschien wel het afscheidsconcert, weet ik veel. Maar in ieder geval, ze hebben dat al eens eerder gedaan. Dat Cliff en de Shadows gewoon lekker weer bij elkaar kwamen. En lekker muziek gingen maken. Keurig. ja, dat was hartstikke leuk. En nou, we gaan dus daarvan draaien. Verder hebben we dus Joe Cocker, zijn eerste LP... <clears throat> en ook zijn tweede. Want het is een, eh, een, setje. Mhm. Die hebben ze later opnieuw uitgebracht nog eens. En eh, toen waren het, eh, was het de eerste en de tweede plaat van Kokker. Die waren toen gecombineerd in één hoes. Dus ik heb ze allebei. Nummer één en nou, nummer twee. dus dat wordt wel leuk. Ja. En dan kom je ga je een aantal hele mooie nummers horen. Verder, de ehm, <clears throat> Carpenters hebben we vandaag. Oh, leuk. Ja, de Carpenters. Ja. Ehm, een eh, prachtige plaat die heet Now and Then. Vooral ook bekend geworden vanwege het nummer Yesterday Once More wat daarop staat. En uiteraard komt dat ook langs vanmiddag denk ik. Maar we gaan beginnen met Cliff and the Shadows. Eh, dat reunion concert eh, opgenomen in het London Palladium. Uh, London Palladium. Ehm, London Palladium? Ja, zo. <laughs> <laughs> Lukt het even niet? Eh, ach, ik weet ik veel. In ieder geval eh, gaan we beginnen met een leuk liedje. En dat heet De Jonglands. Ja, is dat zo? Ja, daar gaan we mee beginnen. Zullen we het doen? Ja, we gaan het doen. Ik heb er wel zin in. Ah, oké. Nou, dan komt hij dan. Hé, hey, het publiek is er al. Kijk, <laughs> dat is mooi. En de jury, komt hij ook al binnen? Oh, dat weet ik niet hoor. Why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime. dreams together and young hearts shouldn't be afraid and some day when the years have flown darling then we'll teach the young ones of our own in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together, and young hearts shouldn't be afraid. And some day when the years have 1978 vond dit uh, re reunieconcert plaats ehm, tussen Cliff en de Shadows. Het was trouwens niet alleen ehm, Cliff and the Shadows. Er was nog een band bij. Want hij doet ook, deed ook nog een aantal van zijn eh, latere repertoire bij dit concert. Maar het was wel de moeite waard. In ieder geval de Shadows eh, versterkt met een extra ehm, keyboardspeler en zo. De eh, Shadows bestonden deze middag of avond zal het wel zijn geweest. Uit Hank B. Marvin of natuurlijk op gitaar. Bruce Welch, Brian Bennett, <clears throat> de drie originele Shadows. En verder Alan Jones, eh, die speelde bas. Cliff Hall, die speelde de keyboards. Verder, uh, Cliff had ook nog een, eh, een, eigen band mee die dag. Terry Britton op gitaar. Dave Christopher op gitaar. Graham Murray ook al op gitaar. Mo Foster op bas. Graham Todd op keyboards. Clem uh, Kettin ja, Clem Catini, om oh, moet ik zeggen. Clem Catini, die speelt eh, daarin drums. En dan Graham Jarvis, ook drums. En de vocalgroep Tony Rivers, Stuart Culver en John Perry. Maar dat was de band van Cliff zelf, waar hij dus andere liedjes mee deed. Ehm, het grootste deel ehm, <clears throat> het grootste deel deed hij natuurlijk eh, met, eh, met de Shadows. En de Shadows speelden ook nog een aantal solo-stukken. Dus u gaat dat allemaal lekker horen de komende, de komende tijd. Joe Cocker nu. Ehm, zijn allereerste hit was With a Little Help From My Friends. Nummer van de Beatles uiteraard, dat, eh, dat weet u. Uh, alleen zijn versie was totaal anders en overdonderde iedereen. Zelden komt het voor dat een Beatle nummer beter gecoverd werd dan, dan door de Beatles zelf. <clears throat> maar dit was er een van. Een prachtige versie waarin eh, onder andere grote mensen als Jimmy Page en Steve Winwood aan meewerkten. Maar dat gaan we niet draaien nu, dat komt straks. We gaan eh, gewoon openen met eh, de eerste, het eerste nummer van de eerste kant. En ook dat kent u. Want het is een, was een oud nummer van Dave Mason van de Traffic. En eh, Joe Cocker heeft dat ook opgenomen. Alleen ook hier weer een veel swingender en lekkerdere versie. Dus hier komt die. Feeling Alright. Joe Cocker. Wauw. Seems I've got Zo, Cocker, dames en heren. Hij bracht, brak door in 1967 zo ongeveer. <clears throat> met, eh, of 68 was het, dat Little Help From My Friends eh, een grote knaller van een hit werd. En vooral omdat het een hele andere versie was dan die van de Beatles van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daar was het eigenlijk een beetje een niemendalletje, uh, eh, omdat Ringo het moest zingen. <clears throat> maar ehm, nu werd het ineens een heel fantastisch soulstuk. Maar goed, dat hoort u straks allemaal nog, want dat gaat allemaal aan bod komen. Ehm, we gaan eh, gauw door met de volgende plaat. En, eh, eh, want want, want Maurice moet zo weg. Die moet werken straks. Dus daar moet ik het zelf weer gaan doen. <clears throat> ja, maar dat kan je heel goed, Ruud. Dat wordt een drama. Dat weet ik zeker. Dat wordt een drama. En de vorige keer had je toch ook goed gegaan? ja. Toen ik op vakantie was? Ja, dat is waar. Nou dan. Nou, en toen terug van vakantie stond je ook hier. Ging ja. ook goed. Ja, ging ook goed. Hè? Ja. Ik heb geen één keer hoeven in te grijpen. Wonder. Carpenters, dames en heren. Ehm, een plaat die uh, uit begin 70 jaren, de Carpenters, je weet het, bestaande uit Richard Ed en Karen. Karen is intussen al lang niet meer onder ons. Eh, leed ook geloof ik aan anorexia op een gegeven moment. Dat was allemaal niet zo best. Eigenlijk jammer, want dat was een hele talentvolle dame. Niet alleen dat ze een hele mooie zangstem had, maar ze kon ook verschrikkelijk leuk drummen. En eh, ik weet nog uit, eh, ik weet nog wel uit, eh, uit, uit een documentaire die ik er eens over gezien heb, dat dat altijd nogal een conflict was. Want men wilde dat ze gaan zingen, ter, ging zingen, terwijl zij eigenlijk niet, niet wilde zingen, maar eigenlijk wilde drummen. Nou ja, je kent dat wel. De hoes ziet er ook verschrikkelijk mooi uit. Kijk, dat zie je toch niet meer met cd's tegenwoordig. Zoiets ja, ah, nou jawel, je hebt die dubbel cd's nou hebben ze ook zo'n hele inleg van. Dan heb je een mini-versie ervan. Dat zie je toch niet meer. En niet meer zo groot, nee. Die auto is gewoon, die auto die op die hoes staat. gewoon op ware grootte. Ja, het is ware grootte. <laughs> het, <laughs> ziet er toch fantastisch uit. Dat zie je toch niet meer met die malle Deze van tegenwoordig. Ja, maar de LP's komen weer helemaal terug, Guus. Wees maar niet bang. nee, ben ik helemaal niet bang voor. Dat heb ik altijd al gezegd trouwens. Uh, de Carpenters dus, Richard en Karen. Um, het was eigenlijk altijd wel een beetje, beetje zoete muziek. Hè? Een beetje zo van ja, easy listening. Een beetje, beetje rustig en mooi en prachtig. Hele mooie arrangementen, dat ook wel. En, eh, maar eh, het, het, had wel wat, vond ik. Het was altijd wel heel erg... Eh, heel erg vakkundig en, en mooi wat er gebeurde. Want die, die Richard Carpenter was eigenlijk een hele goede arrangeur. Ja, vandaar. Eh, ze brachten hun platen uit op het label van uh, Herb Alpert. A&M eh, Records heette dat. Elpert Alpert en Moss. Die zijn toen een eigen soort een beetje easy listening-achtig label begonnen. Met allemaal een beetje van die rustige mooie muziek. En daar hoorden de Carpenters natuurlijk prachtig bij. Gaan we nummer draaien. Dat heet Sing. En dat is ook weer heel mooi. Let u maar op. Jimmy Joyce Kinderkoor. Verder natuurlijk alle vocalen Richard en Karen Carpenter. Keyboards, piano, alle toetsinstrumenten Richard Carpenter. Eh, de bas werd bespeeld, door Joe Osborne. Drums Karen Carpenter, of course. De fluit en tenor eh, tenorsax. Eh, Bob Messenger, bariton saxofoon Doug Strong, blokfluit Tom Scott en leadgitaar Tony Paluso. Gitaar Tony Paluso en Gary Sims. Steelgitaar Buddy Emmons en J.D. Menes. En dan van de hobo en de bas hobo en de Engels, Engelse hoorn werd gedaan door Earl Dumbler. Verder, eh, nou ja, er waren ook nog wat, eh, wat stemmetjes en zo. Um, dat was ongeveer zijn gewoon afweer eh, de muzikanten die aan, dit, prachtige plaat, aan deze prachtige plaat hebben meegewerkt. het is inderdaad een hele mooie LP. Vooral de tweede kant is leuk. gaan we straks wel een paar dingen van draaien. Want... Dat begint met eh, Yesterday Once More. En daarna wordt het een soort 50 jaren radioshow. En eh, ja, dat is, dat is leuk. Dat klinkt echt heel, heel, heel, erg, gezellig. We gaan weer terug naar de jaren 50. Zoiets? <laughs> Probeer je even iets serieus te vertellen. Nou ja. Het lukt niet. Ik, ben in een vrolijke stemming. Ik ben blij dat het werk gaat, dames en heren. Kunnen we daarna weer serieus door. Goed, de Carpenters dus. En het nummer dat heette Sing. We gaan nu verder met het Kala lopen. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, dat kan het. Ja, dat kan het <laughs> zeker. Het kan heel raar lopen. Vooral als je gladde stoep hebt, dan, dan loop je heel raar hoor. Dan ga je, als je niet op je bek gaat. Ja, nou, dat ben ik al uh, eergisteren gegaan. Ben je? Oh. Ja, ik ben onderuit gegaan. Jij bent onderuit gegaan? Ik ben onderuit gegaan. Ah, ah, Mijn ah. schoenen waren iets gladder dan dat ik had verwacht. ja, eng hè? Ja, ik heb speciaal nieuwe schoenen gekocht om niet onderuit te gaan. Ja, ik had ook net nieuwe schoenen. Dat is mm. het hem juist. Ik had er niet rekening gehouden mee uh, dat eh, het ook glad buiten kon zijn. Nou ja. Dat had je ook nog niet verwacht in deze tijd van het jaar. Natuurlijk. Nee, eigenlijk dat het al niet. was. Het is koud buiten, jongens. 18 graden, voelt het, zo voelt het. Ja, min 15 tot min 18 inderdaad, met, die, met die noordenwind bij. Nou, het vriest maar 5 of 6 graden. Dus. Ja, maar vind ik toch een hoop hoor. Ja, ik ook. Maar ja. We gaan geen weerbericht doen, Ruud. Nee, doen we niet. We gaan wel het koude lopen doen en dat is Billy Joel deze keer. Ja, met She's Always a Woman.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 Oh? Jawel. Oh, ik dacht jij dat gedaan Nou ja, maak het uit. Oh, <laughs> Goed, Billy Joel tegenover eh, Rob de Nijs. Ja, en welk nummer van Rob de Nijs? Dat weet ik niet. Wat, wat, denk je? She's always a woman to me, dus ze zal toch wel... Mijn beste vriendin zijn of zo? Dat zou Voor kunnen. Mij? Dat zou kunnen. Maar op de Nijs kennende kan het bijna niet slecht zijn. We gaan luisteren. We gaan gewoon luisteren. En we gaan later de jury eh, over, hè? Oh ja, tuurlijk. Je zit in een pakken in de kelder. Een skipak in de kelder. <laughs> de moonboots aan. Oh, waar mijn sneeuwbril heeft er zelfs eentje meegenomen. Ja, ja. Maar nou, komt helemaal goed. Jawel. Rob de Nijs. Haar glimlach kan doden haar ogen beloven. Dingen die jij alleen gelooft in je dromen. Ze laat alleen dat zien wat jou aan haar bindt. Ze jokt als een kind, maar toch blijft ze mijn beste vriendin. Haar liefde verwacht, ze verleidt of verlaat je. Je geeft haar je hart en ze lacht en verraadt je. Ze nam wat ik weggaf vanaf het begin. Ah, ze steelt als een dief, maar toch blijft ze beste vriendin. slecht wel trouw zijn, alleen aan zichzelf. Wil jij zoet als hij zout, ze krijgt altijd haar zin. Geef jezelf maar de schuld, want ze blijft toch mijn beste vriendin. kan haar niet winnen, want jij bent haar spel. Veroordeel haar niet, omdat ik haar bemin. Ah, ze geeft niets om jou, ze is meer dan een vrouw. Ze is altijd mijn beste vriendin. Veroordeel haar niet, omdat ik haar bemin. Ze is meer dan mijn vrouw is altijd mijn beste vriendin. Wie is jouw beste vriendin, Ruud? Toet, hè. Ah, oké, gelukkig maar. Ja, Toet. Zo, schatje. Niet te geloven. Wat Rob de Nijs. Rob de Nijs. Wat een schatje is dat toch, die Toet. Oh, wie? Rob de Nijs? Nee, Rob de Nijs niet. Oh. <laughs> ja, weet je, we hebben een, een klein probleempje. Ja. De jury heeft niks gehoord. Wat dan? Ze hadden hun oorwarmers nog op. <laughs> dus eh, we mogen dit zelf beslissen dit keer. Oh, ik heb... lekker zoals jullie. Ja, ik zei nog tegen Doe die oorwarmers af, die mutsen, die sjalen. Maar nee hoor. nee, hoor. ze niet. Zegt u? Dat hoorden ze niet. Nee, dat hoorden ze ook niet inderdaad. Oh. En de muziek hoorden ze ook niet. Nee. Dus eh, heb ik maar een keuze gemaakt. Heb jij een keuze gemaakt? Ja, in overleg met jou natuurlijk. Ja, oh ja. Ik weet nergens van, maar goed. Nee, dan gaat het goed. Zullen we maar het oordeel vellen? Ja, doe maar. Zullen we hem weggooien? Ja. Nee. <laughs> Net alsof je in een live concert zit, hè? Ja, fantastisch, fantastisch. Ja, dank u wel, dank u wel. Bedankt voor, bedankt voor die bloemen. Ja, bedankt voor die bloemen. <laughs> Oké. Nou, ja, die Rob mag door. Maar ik zei het ook, Rob de daar kan je bijna ook niks slechts van verwachten. Nee, dat De man maakt gewoon fantastisch mooie platen. En... eh hij heeft het... Eh, ik vond de tekst ook vrij goed vertaald, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, als je de tekst van Billy Joel goed kent, dan, eh, dan hoor je dat het echt wel... Eh, ja, dat het vrij letterlijk allemaal is overgenomen. Dat vind ik wel mooi. En dan ook nog op een knappe manier. Rob de Nijs dus met Zij is mijn beste vriendin. We gaan door met onze reguliere LP's, dames en heren. En we gaan nu een stuk draaien van, uit dat reunion concert wat in 1978 gegeven is in het London Palladium. Door Cliff Richard en The Shadows. En natuurlijk ook nog een stuk door Cliff en zijn toenmalige nieuwe band. Want u weet, de Shadows en Cliff zijn een tijdje uit elkaar geweest. Eh, en in 78 zijn ze dus weer even een keer bij elkaar geweest. En dat hebben ze ook dit jaar gedaan. Want eh, ook dit jaar hebben zij in de O2 Arena in, eh, in, in Londen... Eh, een paar fantastische concerten gegeven. Daar is ook een dvd van gemaakt. En dan moet u beslist maar eens, eh, als u van Cliff and the Shadows houdt, naar kijken. Want het is echt fantastisch wat daar gebeurt. Echt heel mooi. Cliff and the Shadows. En we gaan eh, Cliff nu even zijn mond snoeren. Want we gaan even naar die Shadows alleen luisteren. Oh ja? Want, ja, prachtig. Spannend. En dat nummer dat heet Atlantis. Hier zijn ze. Shadows. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk niet Cliff Richard natuurlijk. Uh, eh, wat doe je nou? <laughs> Oké. Ehm, ja, we moeten het natuurlijk even, even omschakelen, want Maurice is weg. Dus we moeten het nou weer zelf doen natuurlijk. Ehm, de Shadows dus. En eh, dat heet Atlantic. En dat was Atlantis. En dat was live opgenomen in eh, de Palladium Theater in Londen. En dat gebeurde in 1978. En deze LP eh, Thanks for the Music. Die, eh, die werd uitgebracht in 1979. Eh, Zo was het. Wat zegt u? Ja, toch? Als het goed is moet je die horen nu. Als het goed is moet je hem horen. Ja? Oké. Goed, we gaan Joe Cocker doen, dames en heren. Van die prachtige eerste LP, With a Little Help From My Friends. En daarvan gaat een bewerking draaien van een heel oud liedje. Wat iedereen die wel eens op keyboard of orgeles eh, gespeeld hebben. Of elk jazzorkestje of weet ik veel. Hebben dat nummer wel eens een keer gespeeld ergens. <clears throat> Eh, sorry. Ehm, het is een heel oud liedje. Dat heet Bye Bye Blackbird. Ja. Nou, dat ken je natuurlijk allemaal. Hè? Eh, en zo. Maar Joe Cocker die heeft er iets anders van gemaakt. Let u maar eens op. Prachtige compositie. Prachtig arrangement van het nummer Bye Bye Blackbird. Ja, daar komt hij. Helemaal goed. Pack up all my cares and woes, Feeling low. Here I go. I survive. somebody waits for me. Sugar sweet, so as she. Bye. Say bye. Yeah. Bye. Blackbird. ongelooflijk hoe je dat toch... Eh, zo'n zo gewoon zo'n Dixieland liedje, zal maar zeggen... even om kunt vormen tot een, een gospelachtig gebeuren. En eh, als je dan even hoort wat er meespeelde... <clears throat> dat was ook niet gering. Uh, de drums, dat was Clem Kettin. Kettin, ja. Clem Kettin. Die horen we straks ook al bij Cliff Richard. <clears throat> Verder de bas, de piano en het orgel werden bespeeld door Chris Stainton. De gitaren van Tony Visconti. En dan met name ook eh, Jimmy Page. Hè, staat er in mijn rug te prikken. <laughs> Sta je, probeer serieus aan, staat er een in je rug te prikken. Nou ja. aan mijn knopje. Ach. Ja, de gitaren, zei ik dus al, waren van eh, Tony Visconti. En de solo die hoorde was van Jimmy Page. Van uh, Led Zeppelin, natuurlijk. Duidelijk. Backing vocals Madeline Bell, uh, Sunny Wheatman en Rosetta Hightower. Dat waren dus echt allemaal wel aardig wat mensen die eh, meededen aan deze prachtige plaat van Joe Cocker. Carpenters nu. Een nummer dat eh, oorspronkelijk geschreven werd door Leon Russell. Wat ik nou altijd gedacht heb dat het van George Benson was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ehm, het is geschreven door Leon Russell. Dat zou je bijna niet zeggen als je het zo hoort. Ehm, maar het is wel een heel bekend nummer. Er zijn ook heel veel uitvoeringen van. Dit heet This Masquerade. Nu zijn ze, de Carpenters. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we'll all. understand the reason why we carry on this way. We're lost in a mask. Carpenters. And we're lost in a Richard en Karen Carpenter. Alle arrangementen geschreven door Richard Carpenter. Ik, kan <clears throat> Richard Carpenter heet die man. Wat verdorie nog aan toe. Oorspronkelijk geschreven door eh, Leon Russell. Een man die heel veel grote hits heeft geschreven eigenlijk. Ehm, en eh, dit, was er, eh, dit was er een van. Ehm, juist, we gaan door naar het, Cliff. En dit keer niet met de Shadows. Nee, dit keer met die andere band waar ik u de leden net al van noemde. Ik zal het nog even vertellen, misschien wel handig. Terry Batten op... Terry Britton speelde de gitaar. Dave Christopher speelt ook gitaar. Graham Murray speelt ook gitaar, dus drie gitaristen. Mo Foster doet de bas. Eh, Graham Todd doet de keyboards. Clem Catini, daar hebben we hem weer. Die we net ook bij Joe Cocker horen. Clem Catini heet die man. Speelt drums. Graham Jarvis doet ook drums. En de vocal group Tony Rivers, Stuart Culver en Jerry John Perry. Die mensen gaan eh, gezamenlijk eh, een prachtig nummer voor u zingen. En dat is Why Should the Devil Have All the Good Music? Yes! They're driving me insane. I'm running out alone to make room for my brain. Sometimes people don't understand show the way. One more thing I'd like to say. They nailed him to a cross and they laid him in the ground. You should have known you can't keep a good man down. Why should the devil have all the good music? Ja, dat snap ik ook niet. Zo, daar kan je het even mee doen. Why should the devil? Ja, ho oh maar! Duurt nog een tijdje hoor. <laughs> Ja, dat kan wel eh, nog wel uren door. Cliff en eh, zijn eigen band. En dat eh, nummer heet dus eh, Why Shoot the Devil Have All the Good Music. En dat kwam uit een reunieconcert van Cliff en the Shadows. Maar Cliff deed daar tijdens dat concert ook nog een aantal stukken met zijn toenmalige band. Want ja, Cliff heeft natuurlijk altijd het voordeel gehad dat er altijd goede mensen voor hem geschreven hebben. En dat hij, dat hij eigenlijk in elke periode van de popmuziek zijn eigen goed staande heeft weten, weten te houden. Eh, onder andere zijn prachtige, wat modernere dingen met Alan Tarney en zo. Prachtige dingen allemaal. Goed, ehm, we gaan op naar het nieuws en weer. We kunnen er nog, als ik het goed zie, nog net één kwijt van Joe Cocker. En eh, dat is een prachtig liedje van eh, Bob Dylan. Ook van dit nummer zijn tientallen uitvoeringen, onder andere van... van natuurlijk Manfred Mann, geloof ik. En van, nou ja, van Dylan zelf natuurlijk. En nog van een heleboel andere mensen. Maar in ieder geval, Joe Cocker heeft zich er ook aan gewaagd en met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, kan dat nooit beroerd zijn. Hier is Joe Cocker met Just Like a Woman. canopy. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that we has got new clothes. Lately I've seen her ribbons and her bows, and the problem comical that she takes just a woman and she makes love just like a woman oh and she aches just like a woman oh but she dresses up like it is Just a guess that baby can be blessed. Till she finds out she's like all the rest with her hope, her amphetamines, and the pearls. Well, she takes just like a and she makes love just like a woman. Oh, and she ain't just like a woman. Yeah, but she wakes up like a little girl. It was a rain found at first. Oh, I was dying there first. So I came in here, yeah. Oh, your long time curse, and it hurts, and what is worse is the pain in here. Oh, I can't stand here, I declare.